Volgens verslaggever Ron Vrezen neemt de druk op het kabinet toe. We weten dat er gewerkt wordt aan een plan om met vooraf testen... Eh, ook al sectoren misschien beetje bij beetje open te kunnen doen. Er ligt een plan op tafel om de middelbare scholen deels open te doen... en horen we ook om de kappers weer te openen. Veel hangt af van de besmettingscijfers de komende dagen. Dinsdag is er weer een persconferentie. Een jongen van 17 heeft het behoorlijk bond gemaakt op de A16 bij Etteleur. Nadat hij met hoge snelheid werd geflitst, wilde de politie hem laten stoppen. Eerst leek dat te lukken, daarna sloeg hij toch op de vlucht. Met 200 km per uur reed de bestuurder over de vluchtstrook, de busbaan en haalde hij rechts in. Later bleek hij ook nog eens geen rijbewijs te hebben. Een grote drukvangst in Utrecht. Gisteren zijn bij meerdere doorzoekingen vier mannen opgepakt. Twee van hen behoren volgens de politie mogelijk tot de top van de drugshandel in de provincie. Er werd voor 150.000 euro aan harddrugs, grote hoeveelheden cash, een vuurwapen en een auto in beslag genomen. En nog niet zo lang geleden zat de binnenstot van Den Bosch dichtgetimmerd. Na de avondklokrellen hadden veel winkels houten platen voor de ramen gezet. Die werden toen al door graffiti-kunstenaars opgevrolijkt. En nu is er een nieuw project bedacht. Ja, normaal gesproken worden die platen weggegooid. Maar wij dachten dat is een beetje zonde met alle kunstwerken erop. Dus wij hebben besloten om eh, de tafels van te laten gaan maken. En die tafels worden straks voor een goed doel geveild. is dus een hele club mensen die hun schouders eronder gezet hebben... om inderdaad van iets heel vervelends uiteindelijk met z'n allen iets heel moois te maken. En het geld wat het opbrengt gaat weer naar een fonds voor de getroffen ondernemers. Het weer, vanavond op meerdere plekken regen. Vannacht wordt het droog. Het koelt flink af. Lokaal kan het glad worden. Morgen is het bewolkt. Het wordt zo'n 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er staan twee korte files op de A208 van Haarlem naar Velzen voor de aansluiting met de A22, 2 kilometer.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 En dan kunnen we er wat geld aan verdienen. Zo werkt dat dan op een gegeven moment. Ik, moet, iets, ik moet iets krijgen, maar ik krijg helemaal niks. Wat is dit nou weer voor, voor narigheid? Ik, ik moet iets hebben! Juist! Dat was het dus. <laughs> we moeten hem gewoon aanzetten. Hè? Eh, ja, nee, ik, eh, ik was met dat verhaal dus bezig. Eh, wij verhuren dan onze tent eh, voor een een of andere sessie eh, online. Want ja, we zitten tegenwoordig in buikgrieptijden. Zoals we dat op de dinsdagmorgen zeggen. Eh, dan kan er niks meer. Fysieke bijeenkomsten moeten dan digitaal plaatsvinden. En ik word dan verbannen naar de zolderkamer. Want ja, die, die studio hebben ze dan nodig. Goed, het was ook de bedoeling dat we dan op deze donderdagavond 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf zouden doen. Maar dat hebben we een week uitgesteld. Dus dat komt volgende week langs. Eh, de eerste van eh, deze 18 februari was van Von V met eh, Hurry Home. Leuke band. Ik zei het net al tegen ex-collega Walter Sands. Want die kijkt daar heel even een beetje mee. ja, het is een leuke band. Want ze hebben Hurry Home vorige week uitgebracht. Denk, hey, leuk. Heb ik een verse nieuwe single. Wat doen ze een dag later? Nog een verse nieuwe single. Ja, toen had Willem de Waard van Zwaardvis heel veel pret. Want die kon de nieuwe single draaien op zaterdagmiddag. Dat is mij eh, niet gebeurd. Maar voor de mensen van Von V geen eh, nood. Want dit is de tweede uur. Beginnen we met die nieuwe single. Eh, wat gaan we doen? We gaan straks om half tien, nee, eerst om half negen praten met uh, Doortje van den Berg van uh, Three Point Landing. Want die hebben een crowdfunding actie op gang gezet om een debuutalbum mogelijk te maken. Dan moet je wel even je portemonnee duiken om wat, wat centjes neer te leggen. Die hebben ze dus nodig. Dat is één. En dan in het eh, tweede uur gaan we praten met eh, Gijs van der Krol van eh, de band Portland Row. Band uit Alkmaar, net als Three Point Landing. En in, het, in dat derde uur ook nog met Jacob van Galen. Want zeg ik het goed? Ik ben dat eigenlijk helemaal niet zeker eerlijk gezegd. maar laat ik het zo zeggen. Het is Jacob van Flatlines. Dat, dat weet ik wel. Moeten wel even kijken of we achteraan. Want eh, het is alweer heel erg prutswerk. Maar ja, goed. Eh, we zitten ook hier eh, tenslotte op de zolder. Dus wat dat er gaat... nou, dacht ik, hey, het moet toch blijven doorgaan. Maar ik moet hem kennelijk steeds aanzetten. Maakt niet uit. We gaan gewoon verder met waar we gebleven waren. Een paar weken terug was deze... Alex Nieuwland bij mij telefonisch in de uitzending eh, te horen met eh, het nummer Brave New Normal. En daar vertelde hij het een en ander over waarom hij dat eh, nummer had geschreven. Dat was allemaal in het licht van de, de covid, de buikgriep zoals we dat noemen. En hij had daar een liedje bij geschreven en dat is eigenlijk nog steeds actueel. Caught And I feel like I'm the catcher was too good or normal Cause I don't think I can hold out till July Cause everything I dream of Everything I hope for It got locked away, forgotten, slow decay it's all that I believe in All that really matters It got stashed away Corroded day by day I don't want to upset the apple cart But I'm slowly losing grip And I hardly feel alive cannot wait for my own sweet reward. Still I moderate my pace to the day that all dies. got myself trapped in this brand new normal. And it beats the living daylights out of me. Everyday life has changed to formal But our love and passion will never cease to be I dream of Everything I for It got locked away, forgotten, slow decay It's all that I believe in all that really mattered. It got stashed away, corroded day by day. I don't want to upset the apple cart, but I'm slowly losing grip, and I hardly feel alive. cannot wait for my own This is where I Charlotte en Alsmark. die Alsmark die komt uit eh, Noorwegen vandaan. En eh, dit is eh, de nieuwe single. En we hebben er nog een die ver boven de zes minuten zit. Dus we moeten een beetje opschieten. Untouched, daarvoor hoorde je Newland met Brave New Normal. Die is alweer bijna tien voor half negen. Dus we gaan rap verder met de volgende. De nieuwe single van eh, Marvin Day eh, en zijn band. Nummer 1 Step Back. En Marvin gaan wij eh, in maart spreken. Want dan wordt het echt officieel weer kundig gemaakt. Tenminste, de nieuwe single dan. En wij mogen hem al vooruit draaien. Am too old to change? What if I like who I am? Have I accomplished enough? And by whose standards are we measuring it all? It's too confusing being who I wanna be. Sometimes take a step back to go het is gelogen. Nergens geen van wie ik was. Ik ben zonder jou beter af. Toch smeek ik lieve schat, blijf. Ja, ik heb gesopen. Ben aangeschoten wild, want jij haalde de trekker over. En ik schrijf een trekker over. Eerst was je mijn liefde, nu ben je een liedje. Want waar vrouwen verdwijnen, blijven teksten over. En met lood in mijn sneakers spring ik weer in het diepe. Mijn hart op mijn dubbele tong op het plein waar het gesukkel begon. En ik geef me nog een laatste keer pijnlijk bloot. Mijn hele lijf vol ijdele hoop. Stort nog één keer mijn hart uit tegen beter weten. Want het maakt jou toch geen zak uit. dat samen met uh, Paul de Munnik. Het uh, bracht de tijd op eh, vijf voor half negen. En we gaan eens even praten met Doortje van Three Point Landing. Hallo? Hallo? Ben je er? Nou, ik, ik hoor niks. <laughs> ik, ik, hoor echt helemaal niks. dit, dit, dan heb ik, ik, heb, ik heb volgens mij, alles staat open, maar dit is even zweten reeds. Ja. Eh, ik, ik, ik, ik, moet iets, ik moet iets toch eh, te horen krijgen, maar ik, hoor niks terug. Nou. Ben je er? Ben je er? Nee. Nou, dit is eh, live radio. We gaan eens even kijken of ik... ben je er? Ben je aan de andere kant van de telefoon? Ja, ja, je bent het dus wel. Maar eh, op een, een of andere vage reden krijgen we je dus niet aan het uh, mengpaneel. Eh, ga je het nog een keer proberen. 1, 2. Zo, ga ik het weer proberen. Is Doortje nu wel in de uitzending? Ja dan of nee? Ik hoor helemaal niks. Ik hoor echt helemaal niks. Bizar. Nee helemaal niks. Dus, ja, mensen, dit is, dit, is heel, dit is live radio. We hebben dus op een gegeven moment eh, gedacht dat we de telefoon eh, onder controle hadden. Maar dat hebben we dus niet. Nou ja, dan moet ik het eh, gewoon eventjes... dan ga ik gewoon verder met het nummer maar te draaien. Want het was de bedoeling dat ik haar eventjes ook live in de uitzending zou hebben. Nou, dat, dat is dus niet gebeurd. Uh, nou, ik, wat, wat, ik, wat ik nu hoor is zien gaan. Maar dat is, dat is nog niet helemaal de bedoeling. Goed, we gaan dat, dat hier doen. I was a fool for you, but did what I had to do. Ooh. It's hard to see how fast you switch back to the one I loved. A glimpse of magic, heart wide open, but you don't care at all. And I don't expect you to believe I left because of you, but it's the truth. speak our feelings Your heart couldn't get through And you know that I see After all that we've been through Eh, van die momenten van hallo hier aarde, hallo hier aarde <laughs> en er gebeurt verder niks. Nee, eh, ik ga je de technische details eh, gewoon besparen. Maar het heeft alles te maken met, met resets en noem maar op. En dat er op een, een of andere manier dan de boel niet werkt zoals het zou moeten werken gebeuren. En eh, we hebben ook eh, besloten om eh, vanavond ook gewoon de telefoongesprekken niet meer door te laten gaan. Want ja, het heeft weinig zin als je op een gegeven moment ergens staat te praten. En de andere kant van de lijn hoort het helemaal niet. Maar goed, het, het, waren in ieder geval twee nummers die je achter elkaar hebt kunnen horen. Singa, of Singa moet ik eigenlijk zeggen. What's the worth? En daarachter hoorde je Ghost Echo met een, ook een hele lange uitvoering van hun nummer. Conspiracy Leader. Dat is gewoon ook de volle lengte. Wees blij dat we in ieder geval niet uh, eh, Semi Stereo nog eh, hebben. Want die duurt eh, ruim acht <laughs> minuten. dus wat dat er gaat is het alleen maar helemaal prettig. Nou, ik, de bedoeling was dat wij Doortje van de Berg van, Journey, van Three Point Landing in de uitzending zouden halen. zijn band. Net als Portland Row. Die in het volgende uur voorbij zou moeten komen. En zij zijn met een crowdfunding actie bezig om geld op te halen voor... Ja, om dat album mede mogelijk te maken. In deze barde tijden eh, is dat natuurlijk altijd handig als je crowdfunding voor elkaar... Eh, je moet even kijken bij Voor de Kunst, want daar eh, is het allemaal op te vinden. En de actie, ik heb net ook even met Doortje nog even gesproken... Dat, die loopt nog tot ergens in in maart. En we gaan in ieder geval met Doortje nog op 4 maart praten over de ja, over de crowdfunding die, eh, die plaatsvindt bij three-point landing. En hoe je het dus eh, zou kunnen doen. Dus uh, niet getreurd. Eh, het gesprek wat vanavond allemaal in de planningen stond. En dan heb ik het over het interview, het telefonisch gesprek met Doortje van den Berg. Maar ook met Gijs van der Krol van Portland Row. En met Jacob Vergalen, Hij heet wel degelijk Jacob Vergalen ehm, van Flatlines. Want die hadden ook een nieuwe single uitgebracht. En het leek ons wel leuk om dan ook precies op dit moment daarover te gaan praten. Nou, dat is niet gelukt. Dus die eh, gesprekken die gaan plaatsvinden op 4 maart. Ik zie dat uh, bijna mijn tijd op is. Dus gaan wij weer gewoon vrolijk verder met eh, een, een nieuw nummer van Anna. En dat nummer dat heet French Toast. En ik weet dat een van die voormalige programmamakers hier een enorme liefhebber is van Anna. I'm cool, but I'm not the only one. But I'm not the only one to snooze. Bright cars are the fastest, no props. Gonna make it on my own. Gonna make it on my own so soon. So why do you wait? So why do you keep tags on? No mistakes. Just give me the money, ah, money, ah. So why you wait? So why do you wait? So why do you keep tags on? No mistake. No, no. Just give me the money, ah, money, ah. So why do you wait? So why do you wait? So why do you keep tags on? No mistake. How long? Just give me the money, ah, money, ah. Oh. French toast for breakfast. I'm cool. had eh, zo mooi kunnen zijn als we het eh, gesprek ook hadden kunnen voeren. Maar wat niet is, eh, kunnen we ook niet veranderen. het schiet natuurlijk wel op met, het, met het lijstje wat we dan al van het werken zijn. Want ja, het is kwart voor negen geweest. En eh, we komen in ieder geval toe eh, aan, het, eh, aan het helemaal spelen van de playlist zoals ik hem op de sociale media heb gedeeld. Dus dat, dat is dan weer, <laughs> weer een voordeel. met die verstanden dat we er dus ook nog wat dingen aan toe kunnen voegen aan het lijstje van vanavond. Daarvoor hoorde je French Toast, de nieuwe single van Anna met drie keer N. Maar ze komt gewoon uit Noord-Holland hoor mensen, dus maak daar maar geen zorgen over. Vorige week hadden we Laniek in de uitzending vertelde over zijn nieuwe single. Tenminste, de single van de nieuwe band. De band, uh, Lanique. Want eh, hij mag dan wel eh, de naamgever van de band zijn. Maar ze maken nog altijd muziek met z'n allen. En zo is het dan ook maar net. je kunt het weer horen. Deze single die we vorige week hebben gepresenteerd. hand in hand. There we stand. Drowning our feet in the sand. The salty smile makes me think of you And I'm glad that you are here too Here we are, there we stand Birds below us, your hand in my hand The wind takes my thoughts away your hand makes me stay And when the sun begins to shine You know that I'll go back in city lights. We were so in love. een keer Lassette met uh, Woven. Eh, volgende week komt dan de nieuwe single uit. En dat eh, is Nomad. Is dat dan wel op volgende week vrijdag, moet ik even zeggen. Maar dat hopen we dan een beetje te kunnen omzeilen met het een en ander. Want ja, volgende week hebben we gewoon 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. En dan gewoon vanuit de studio beneden. Dus dat, eh, en dan werkt alles gewoon weer. Dus <laughs> goed. Ehm, daarvoor hoorde je Hand in Hand van Lanique. Eens even kijken of we nog een beetje eh, nog wat, eh, wat kunnen doen. want ja, als ik hier nu drie minuten ga zitten volkletsen voor het volgende nummer... kan het overigens wel proberen. Want er zit namelijk wel een geschiedenis aan vast. Want ja, we hebben zo'n nieuw systeem hier. Hè. Dat, dat, dat, heet Merlist. Geef even een beetje tekst en uitleg. Die mensen die denken bij ZFM Live, waar is die koper nou weer gebleven? Die zit boven. Eh, vandaar dat ik dus met dat nieuwe systeem draai. En eh, we hebben dan op een gegeven moment... Eh, moeten we natuurlijk ook de muzikale database vullen. En dat is dan gebeurd met een nummer waarvan ik denk, ja, dat, dat is eentje die ik zelf min of meer heb, ja, daar ben ik zelf mee gekomen met de muzikanten in kwestie praat ik over 2012 eh, zo'n beetje. Dan, dat is een beetje de periode dat eh, zij eh, eigenlijk een beetje opkwam. Namelijk Ganna. Ganna van het Riet, zo heet zij. En... ze heeft ook nog een voorronde meegedaan bij de Grote Prijs van Nederland. En op die wijze zijn wij ook eigenlijk aan de muziek gekomen. Ganna die heeft één album uitgebracht. Dat is volgens mij in 2012, 2013 geweest dat ze dat uitbracht. En daarna kwam er ook nog een EP. En in het eh, muzikale non-stop systeem, en daar kom, daar kom ik dan nu op, eh, is een nummer opgenomen. En die heb ik gewoon niet. En dat is zo frustrerend. Dan denk ik, hoe kan dat? Dus ik kijk eh, die, die, een van die bazen van de techniek aan. En ik denk, hoe kan dat nou dat ik dat nou niet heb? Weet je? Dus, maar goed, daar, gaan we dan wel even wat aan doen. Want dat nummer dat, zal ik toch ook nog eens al eventjes zelf op een USB-stick moeten krijgen. Want dat kan natuurlijk niet eh, kloppen. Hè? Het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat ik gewoon <laughs> mijn hele verzameling van, van al die nummers van Ghana niet, niet, eh, niet heb. Dat, dat, dat, dat is onbestaanbaar. Eh, want iemand die zo'n programma als ik doe hier bij, bij deze ra radioomroep... die moet eigenlijk ook over al bijna alle nummers beschikken. Is niet het geval, maar maakt niet uit. Eh, het, eh, ja, waar het op staat, weet ik ook niet. Maar ik weet wel eh, dat, dat wij niet, volgens mij niet de enige zijn die die het nummer hier in onze muzikale database hebben zitten. ik heb volgens mij ook het idee dat ergens in uh, de landen ook dat nummer eens een keer gebruikt is bij een landelijke zender. Eh, ik heb het over eh, Hold, the Wire. Dat is het eh, nummer wat je gaat horen tot aan het nieuws van 9 uur. heb ik het toch nog redelijk vol weten te kletsen. Dus, dus in dat opzicht gaat het er helemaal goed komen. dan moet hij het wel doen. Want anders dan, zit ik straks nog met een heel fijn moment dat ik, dat ik niet helemaal uitkom.